Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een onbemande raket die een vrachtmodule naar het ruimtestation ISS zou brengen ontploft. De Antares-raket van het bedrijf Orbital Sciences werd gelanceerd vanaf een commercieel platform in de staat Virginia. Enkele seconden na de start ontplofte die. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond. De Cygnus-vrachtmodule moest onder andere enkele mini-satellieten naar het ruimtestation brengen. De module was al enkele keren eerder zonder problemen bij ISS geweest. De Europese Commissie is tevreden over de ontwerpbegroting die de eurolanden hebben ingediend. Landen die ernstig in gebreken blijven zitten er niet bij, volgens vertrekkend eurocommissaris Katainen. De nieuwe Europese Commissie moet volgende maand definitief instemmen. Brussel maakte zich vooral zorgen over Italië en Frankrijk. Het lukte hen aanvankelijk niet het begrotingstekort onder de norm van 3% te krijgen. Rome en Parijs hebben extra maatregelen genomen en nu heeft Brussel er vertrouwen in dat ook zij aan de norm kunnen voldoen. In Boedapest hebben tienduizenden Hongaren gedemonstreerd tegen het plan voor een internetbelasting. Ze willen dat premier Orbán het plan intrekt. De premier wil dat Hongaarse internetters vanaf volgend jaar 50 cent per gebruikte gigabyte gaan betalen. Zondagavond protesteerden ook al duizenden mensen. Ze gooiden met oude computeronderdelen omdat ze bang zijn dat de heffing vooral arme mensen treft.